Nieuws van 5 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het... Over het akkoord is inhoudelijk niets bekendgemaakt. De meest conservatieve partij verloor donderdag de absolute meerderheid in het Lagerhuis... waardoor ze gedwongen was om steun te zoeken bij een andere partij. De man die vrijdagavond was aangehouden bij het PSV-stadion in Eindhoven... zat ook deze nacht nog vast. Het onderzoek naar de 29-jarige Amsterdammer is nog in volle gang, meldt de politie. Hij viel vrijdagavond op omdat hij zich verdacht gedroeg buiten het stadion waar Guus Meeuwis een concert gaf. Toen de politie vaststelde dat hij mogelijk geradicaliseerd is, werd groot alarm geslagen. De hele avond waren agenten massaal aanwezig in het centrum van Eindhoven, maar er gebeurde verder niets. In Venlo is een vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze tijdens een obstacle run van een grote glijbaan was gegleden duurde enige tijd voordat leden van de reddingsbrigade in de gaten hadden dat de vrouw niet meer boven kwam. Nadat ze was gereanimeerd is in kritieke maar stabiele, toestand naar een ziekenhuis gebracht. De deelnemers moesten een kilometerslang parcours afleggen waarin allerlei hindernissen zijn opgenomen. Een daarvan is een ongeveer 15 meter lange glijbaan die in een jachthaven uitkomt. Maria Sharapova moet het tennisseizoen op gras aan zich voorbij laten gaan. De Russin, die Wimbledon twee keer op haar naam schreef ondervindt hinder van een dijbeenblessure. Ze had een wildcard ontvangen voor het gasttoernooi van Birmingham... en zou ook deelnemen aan de kwalificaties van Wimbledon.